Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het overheidstekort komt in 2015 veel hoger uit dan het kabinet had geraamd. Dat staat in de miljoenennota die aanstaande vrijdag wordt gepresenteerd. Het kabinet ging er eerder vanuit dat het tekort in 2015 zou zijn teruggebracht tot 0,9 procent. Maar in de miljoenennota wordt nu uitgegaan van 1,8 procent, twee keer zoveel. Ook op de korte termijn komt het tekort aanmerkelijk hoger uit dan verwacht, 2,9% in 2012. Volgens Europese regels mag het tekort niet hoger zijn dan 3%. In Zuid-Frankrijk is zeker één dode gevallen bij een explosie in een nucleair complex. Volgens de Franse atoomwaakhond zijn er vier mensen gewond geraakt. De explosie zou het gevolg zijn geweest van een brand op een opslagplaats voor radioactief afval. Op het terrein staan volgens milieuorganisatie Greenpeace een fabriek voor plutoniumbrandstof en verwerkingsinstallaties voor radioactief afval. Er is geen verhoogde radioactiviteit gemeten. Ook zijn er voor de omgeving geen veiligheidsmaatregelen afgekondigd. Twee Zweedse vakbonden hebben bij de rechter een faillissementsaanvraag ingediend voor Saab. De bonden vertegenwoordigen kantoorpersoneel en hoger kader. Het personeel van de Zweedse autofabriek heeft nog zo'n 11 miljoen euro aan salarissen te goed. De grote metaalwerkersvakbond IF Metal stapt nog niet naar de rechter, maar wacht op de uitspraak in hoger beroep... waarin Saab de rechter vraagt om bescherming tegen schuldeisers. Op de A50 bij Schaarsbergen is een vrachtwagen met betonblokken geschaard. De vrachtwagen ligt dwars over de weg en her en der liggen betonblokken. De A50 in de richting van Apeldoorn is door het ongeluk afgesloten. Het verkeer moet omrijden via Barneveld. Het ongeluk gebeurde rond kwart over drie en naar verwachting duurt het nog uren voordat de A50 richting Apeldoorn weer open is. Het weer, vanavond droog en opklaringen, aan zee veel wind. Morgen af en toe zon, in de middag en avond kans op een bui. Het wordt morgen ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad is het eigenlijk een normale avondspits. Files van 4 kilometer en langer staan er op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij de afrit Bunschoten 4 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 7. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij het Rotterpolderplein 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 West voor de Continental 4 kilometer. Op de A15 de ring van Rotterdam vanuit Europoort bij het Vaanplein 4.